Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President reacties en hij wil niet dat de beelden worden gebruikt als propagandamateriaal. De ministers Gates en Clinton hadden president Obama geadviseerd de foto's niet te publiceren. De chef van de CIA zei eerder dat die verwachtte dat de beelden wel zouden worden vrijgegeven. In de Libische havenstad Misrata heeft een schip de evacuatie van vluchtelingen afgebroken vanwege beschietingen door troepen van kolonel Gaddafi... Een paar honderd mensen konden aan boord komen voordat de kapitein besloot te vertrekken. Honderden anderen stonden toen nog te wachten. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof wil dat er arrestatiebevelen worden uitgevaardigd voor drie Libiërs. Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid tijdens de opstand tegen het regime van Gaddafi. Hun namen zijn nog niet bekendgemaakt. Bij het monument op de Dam in Amsterdam is de nationale dodenherdenking gehouden. Tweede Kamervoorzitter Verbeet zei in een korte toespraak dat Nederland vandaag niet alleen stilstaat bij de oorlogsslachtoffers, maar ook bij de onvrijheid in de wereld. In Culemborg riep de zoon van NSB-leider Ros van Tonningen tijdens de dodenherdenking op tot verzoening. Hij vroeg om begrip en barmhartigheid voor de kinderen van NSB'ers. Bij een schietpartij in het westelijk havengebied van Amsterdam zijn mensen gewond geraakt. Hoeveel gewonden er zijn en hoe ze eraan toe zijn wil de politie niet zeggen. De schietpartij was rond half zes bij een autobedrijf. Vijf mensen zijn aangehouden. Bij het pand in Amsterdam werden een paar vuurwapens gevonden. Manchester United heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Engelsen versloegen het Duitse Schalke 04 thuis met 4-1. De Duitsers verloren vorige week ook het eerste duel in Gelsenkirchen.